Sanguin, de organisatie die verantwoordelijk is voor de bloedvoorziening in Nederland, benadrukt dat het een voorzorgsmaatregel is. De kans dat iemand Q-koorts krijgt via een bloeddonor is heel klein. De Gezondheidsraad werkt momenteel aan een advies over bloeddonatie en Q-koorts. Sanguin zegt daar niet op te willen wachten omdat de meeste besmettingen in het voorjaar zijn. Zo'n 200 ambtenaren zijn in Rotterdam bezig om alle stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te tellen. Dat gebeurt in een sporthal op de campus van de Erasmus Universiteit. Alles is strak georganiseerd. Mensen in witte t-shirts tellen de stemmen, ambtenaren in paarse shirts bekijken de volmachten en mensen in het blauw gekleed kunnen overal te hulp schieten. Als een teller problemen heeft, steekt hij een blauwe vlag op, is hij klaar, dan gaat een witte vlag omhoog. De kiesraad van Rotterdam heeft tot een hertelling besloten omdat er van alles is misgegaan bij het stemmen en het tellen in Rotterdam. Bouwbedrijf Heijmans heeft vorig jaar een verlies geleden van 40 miljoen euro... tegen een verlies van 34 miljoen in 2008. Directe oorzaak is de aanhoudende malaise in de bouw. Topman van Gelder van Heijmans spreekt van een jaar met twee gezichten. De eerste zes maanden verliepen negatief. In de tweede helft van het jaar zag hij herstel. Door een grote reorganisatie verdwijnen bij Heijmans bijna 3000 banen. Israël moet de plannen voor de bouw van 1600 nieuwe woningen in bezet gebied opgeven. Gebeurt dat niet, dan weigeren de Palestijnen om met de Israëlische regering aan tafel te gaan zitten. Dat heeft de Palestijnse topdiplomaat Erekat gezegd. Het plan voor 1600 nieuwe huizen in Oost-Jeruzalem stuit niet alleen bij de Palestijnen op veel kritiek.